Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Het Israëlische leger denkt in de Gazastrook nog ongeveer twee maanden nodig te hebben... om de eerste fase van de oorlog af te ronden. Het staat in een Israëlisch rapport waar een Amerikaanse nieuwsite over schrijft. Het leger denkt dat het nog drie tot vier weken nodig heeft... om de operaties in de stad Khan Yunis in het zuiden te voltooien... en dat daarna nog eens drie tot vier weken van intensieve gevechten volgen. De VS wil dat Israël de intensieve operaties al eind december beëindigt... in plaats van eind januari. Eh, SP-leider Lilian Marijnissen is opgestapt. Op X schrijft ze dat haar partij behoefte heeft aan een nieuw gezicht... na de teleurstellende verkiezingsuitslag. Ze treedt terug als partijleider, fractievoorzitter en Kamerlid. Sinds Marijnissen partijleider van de SP werd in 2017... verloor de partij bij alle verkiezingen zetels. In een woning in Rijnsburg zijn twee mensen overleden, vermoedelijk door koolmonoxide. De twee werden aan het begin van de middag door de brandweer gevonden. Wie het zijn is nog niet bekendgemaakt. Koolmonoxide komt vrij bij de onvolledige verbranding in bijvoorbeeld een kachel of cv-ketel. Bij een achtervolging van een verdachte auto in België is een ravage ontstaan en zijn negen politieagenten gewond geraakt. De politie wilde in de buurt van Leuven een auto controleren, maar die ging er vol gas vandoor. Die achtervolging ging door drie provincies en halverwege de Dollemansrit veroorzaakte de voortvluchtige chauffeur een ongeluk. Daarbij botsten vier politiewagens met hoge snelheid op elkaar. Uiteindelijk werd de auto in de buurt van Antwerpen klemgereden... en de inzittenden van 22 en 23 opgepakt. Waarom ze er vandoor gingen is onduidelijk. Volgens de burgemeester van Diest gaat het met de lichtgewonde agenten... naar omstandigheden goed, maar gaat het mentaal iets minder goed. Het weer, op veel plaatsen regen met plaatselijk veel neerslag. In de loop van de avond vanuit het westen droog, maar vannacht weer regen en veel wind. Minima rond 7 graden.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 Yeah, ik leef maar één keer, dus weet ik wat ik doe. Mama geeft me na, ben je levensmoer. Laat mij maar gaan met Yes, I love you too. Dus schud ik op mijn bike naar de eerste bar. Bestel een whisky on the rocks, mijn haar nog in de war. Yeah, DJ, what the fuck is dat? Alles wat je kan, draai mans, want het maakt niet uit, want ik grijp je nu meteen. Want als ik jou zie staan, oh wat ben je fout. Want als ik jou zie staan, krijg ik het Spaans benauwd. Yeah, staat te zeker op mijn benen, maar crazy in mijn bol. En jou zie ik seks, drugs en rock and roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout. mij is overkomen Heeft de tijd haast stilgezet Want ik geloof niet in sprookjes Toen dus ze zeiden dat ik ook eens Zal vallen voor een vrouw you weer horen, want de stilte schijnen En de wereld draait maar door en door Heel gewoon, zoals ooit tevoren Ook ik doe gewoon mijn dingen Omdat het moet, want de tijd die staat niet stil Maar wel met één verschil meer kan bellen Om je van alles te vertellen Ze zeggen telkens weer Dat het wel wint, maar hoe en wanneer Ik mis je nu steeds meer en meer Zonder jou is alles anders wat gewoon was is nu vreemd Zonder jou voel ik me zo alleen Ooit zal ik mijn draai weer vinden Niet dat ik daar niet op vertrouw Ik weet nu niet hoe dat kan zonder jou Ik mis je meer en meer en vergeet elke keer dat ik je nu niet meer kan bellen. Om je van alles te vertellen. Ze zeggen telkens weer dat het wel went, maar hoe en wanneer. Ik mis je nu steeds meer en meer. Oh, alles leek zo vanzelfsprekend ik weet niet meer wat dat betekent Niets is nu meer zeker Nu jij hier niet meer bent Oh, ik hoop Dat dit ooit wendt Ik mis je meer en meer En vergeet elke keer Dat ik je nu niet meer kan bellen Om je van alles te vertellen Ze zeggen telkens weer Dat het wel went, maar hoe en wanneer Ik mis je nu steeds meer en meer Ik mis je nu steeds meer Dicht bij mij. Oh, hoe zou het zijn? Zal die dag voor mij ooit komen? Ik had nooit gedacht dat jij hier voor mij zou staan. Wordt dit de mooiste nacht? Ik wil je dicht tegen me aan. to the back. uit het diepste dal. Ik vlieg naar de horizon, door het hemelsblauw. Alles wat onmogelijk lijkt, doe ik voor jou. Ik hou je stevig vast, laat je niet meer gaan. Ik kus je liefste lach en elke zolang ik leef. Omdat ik grenzeloos veel om je geef. Als jij me eventjes maar aan is ongelooflijk wat liefde doet. Ik ben een ander mens, ik voel me goed. Mijn leven zonder jou was kil en grauw. Jij geeft me zekerheid, ik hoor bij jou. Als jij me eventjes maar aan De zon begint te schijnen, zorgen gaan verdwijnen. Kon net maar altijd zomer zijn. Een mens kan mee iets maken, ik schreeuw het van de daken. Oh, wat voelt de zomer fijn. Laat de zomer komen, met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je af, zonder een pardon. Al die warme dagen stress te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. We zitten heerlijk buiten, we zijn niet meer te stuiten, de drank die wordt weer koud gezet. Het is niet te geloven, de nacht zal wat beloven. Tijd is waar ik niet op let. Als de zon begint te dalen, beginnen de verhalen. Oh, een heel nieuw avontuur. Laat de glazen klinken, hier moeten we op drinken. De nacht is niet van korte duur. Laat de zomer komen, met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je af, zonder een pardon. Al die warme dagen, om stress te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. tot in de late uren. Gooi alles van je af zonder een pardon. Al die volle nachten, het was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerstorm. Zandvoort. is je naam en waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Baby, alsjeblieft, schat je kent mijn naam. En waar kom ik vandaan? Shafiq Roman. Zeg me alsjeblieft, girl, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Zat je ken mijn naam En waar kom ik vandaan? Daar van onderaan Baby is een freak Daarom ga ik door het met de heel diep Schat om te beginnen, wees lief Al die diamonds on mijn niggas, ik bleed En ik laat je never zitten, no way je zag me bij je, oké okay.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 Ik hou weer van het leven dat jij me hebt gegeven. De kilte en de storm zijn echt voorbij. Ik voel alleen de warmte als jij hier naast me ligt. Ik leefde niet zoals ik had gewild. Maar nu is het zo anders. Ik geef mijn laatste stuiver als jij maar bij me blijft, echt voor altijd. Met praten. Geen aardig woord, geen kus, geen goede dag. Ik leerde jou toen kennen, ja dat was even wennen. Ik vergeet nooit toen ik jou voor het eerst zag.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 Je bent sterker dan je denkt, want jij staat echt wel in je eigen kracht. En ook al laat je soms een traan, het is aan jou om op Zet dat masker opzij. Kijk omhoog. Ik hou van mij. Denk niet meer aan die tijd van toen.